Bij een deel van de mensen die zeggen dat ze niet zullen gaan stemmen... is het coronavirus de reden om niet naar het stembureau te gaan. Vier jaar geleden kwam ruim 81 van de kiezers opdagen. Dat was de hoogste opkomst in 30 jaar. Na de stadionproef bij de voetbalwedstrijd NEC De Graafschap... hebben lang niet alle fans zich opnieuw laten testen op corona. Dat was gevraagd door onderzoekers, maar niet verplicht. Door publiek toe te laten in het stadion moet blijken of evenementen zoals voetbalwedstrijden... weer veilig met toeschouwers gehouden kunnen worden, ondanks corona. Voor het eerst is er een inwoner van Schiermonnikoog overleden aan het coronavirus. Het Waddeneiland is de kleinste gemeente van Nederland... Door hun ligging duurde het een stuk langer voordat het virus ook daar om zich heen greep. Er zijn nu nog drie gemeentes waar niemand gestorven is aan corona. Het gaat om Ameland, Vlieland en de gemeente Roosendaal in Gelderland. Een fietspad in de duinen bij Bergen aan Zee heeft last van overstekend duin. De bergzand waait de hele tijd over het fietspad, waardoor je er niet meer lekker overheen kan. Deze man is het zand maar zelf boos gaan wegscheppen. Dat is nog maandenwerk en het is eigenlijk gewoon de taak van Staatsbosbeheer. En het is ook enorm gevaarlijk op dit moment nog voor mensen, die, eh, ook oudere mensen, die vallen met hun fiets.